Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het voorstel van Egypte en Qatar over een staakt het vuren... waarmee Hamas akkoord is gegaan... voldoet totaal niet aan de Israëlische eisen. Dat zegt een woordvoerder van premier Netanyahu tegen de krant Haaretz. Volgens de woordvoerder gaat een delegatie er wel verder over praten met onderhandelaars. Intussen bevestigt het Israëlische leger dat het aanvallen uitvoert in het oosten van Rafah in de strook Volgens het leger is Hamas het doelwit van de aanvallen. Over de schaal van de aanvallen wordt niets gezegd. Op een terrein van de Universiteit van Amsterdam is al sinds de middag een pro-Palestijns protest gaande. De demonstranten willen onder meer dat de Amsterdamse universiteiten alle banden met Israël verbreken. Een deel van hen heeft tenten opgezet op de campus op het Roeterseiland. De UvA zegt aangifte te doen tegen demonstranten die op het terrein overnachten. S'avonds zocht een groep mannen de confrontatie met de pro-Palestijnse demonstranten. Daarbij gooiden ze met fakkels en vuurwerk... waarna er over en weer klappen werden uitgedeeld. In een schuur die vorige week in vlammen opging in Brabant... zat volgens de politie een drugslab. Een man van 51 die ernaast woont is aangehouden. Kort na het uitbreken van de brand in Zevenbergse Hoek... verplaatste de bewoner een auto met daarin twee kratten vol synthetische drugs... De auto met inhoud werd later in de buurt gevonden door agenten. PSV is vanavond in Eindhoven gehuldigd voor zijn 25e landstitel. Er zijn ongeveer 100.000 mensen op afgekomen. De selectie werd na de rondrit op de platte kar door het centrum op het Stadhuisplein toegejuicht. Het weer, vooral in het zuiden regen.